Amber Brandsen met het NOS-journaal. De top van ABN AMRO heeft de gevoelens in de samenleving onderschat. Dat heeft voorzitter Van Slingeland van de Raad van Commissarissen van de Bank gezegd... tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over beloningen. Nadat de bank in maart een salarisverhoging van 100.000 euro bekendmaakte... voor leden van de Raad van Bestuur, ontstond commotie. Toch vindt Van Slingeland de afgesproken loonsverhoging moreel te verdedigen. Treinconducteurs uit Rotterdam controleren morgen de hele dag geen kaartjes. Ze voeren actie om aandacht te vragen voor agressie tegen treinpersoneel. Het Rotterdamse NS-personeel roept de collega's in het land op om zich bij de actie aan te sluiten. De vakbonden steunen de actie niet. Het kabinet gaat gematigde gewapende groepen in Syrië steunen in de strijd tegen IS. De gewapende groepen in het noorden en zuiden van Syrië krijgen van Nederland onder meer voedselpakketten, medische spullen, kleding, dekens en communicatieapparatuur. Het gaat nadrukkelijk niet om wapens. Met de steun wil het kabinet voorkomen dat strijders zich aansluiten bij IS of andere extremistische groeperingen. Minister van der Steur vindt dat de vergoeding voor ICT-consultants... die tussen 2012 en 2014 is betaald, te hoog was. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft meer dan 1,6 miljoen euro betaald... om de acute IT-problemen bij de politie op te lossen. Van der Steur zegt dat ook in noodgevallen voortaan niet meer zulke dure oplossingen mogen worden gekozen. Pek Zwolle staat begin mei in de finale om de KNVB-beker. De bekerhouder won uit van FC Twente. Lange tijd stond Pec voor met 1-0. Vlak voor tijd werd het 1-1. In de verlenging werd niet gescoord, waarna de wedstrijd werd beslist met strafschoppen. De andere halve finale, FC Groningen-Excelsior, wordt morgen gespeeld. Het weer vannacht kan het nevelig worden met een enkele mistbank. Minimumtemperaturen van 2 tot 5, het koudst in het zuiden.